या आप नहीं तो अब नहीं मैं train. je die loopt is leeg. Er zit een gaatje in het naadje. Ik blaas me haast te pletter op die rotballon. Aspirintje, een aspirintje, wat bonkt het in mijn kop. Ja, net als je ze nodig hebt, dan is het buisje op. Oh. Een gasfornuis doet een beetje raar. Kijk, als ik er een van behoud, hou, dan... zijn gouden stranden voor jou. Dunne verlangen naar Spanje, land van vakantie zo fijn. Even de zorgen vergeten, dansen wij het licht van de maan. met palmen en sangria, Spanje, we komen eraan. Oh, Mooie meisjes, een beetje pikant, liggen achter mij op het goudgele strand. Signorita, dans de flamenco met mij. Heerlijk dronend en bruin, de brand van je is mijn bakker. want ik kom terug. Kus mijn lach, signorita, vraag je vergeet me niet vlug. Weer even de zorgen vergeten, dansen bij het licht van de maan. Blijf in de palmen en sangria, dan laat ik jou nooit meer gaan. De naar rozen en wijn. Mooie meisjes een beetje pikant, liggen naast mij op het goudgele strand. Señorita, dans de flamenco met mij. Heerlijk dromend en bruin, van je is mijn vakantieland. kan. Liggen naast mij op het de strand. Signorita, dans de flamenco met mij. Heerlijk dromend en bruin van Spanje is mijn vakantieland. Heerlijk dromend en bruin van Spanje blijft mijn vakantieland. Nou ja, je kan weer terug naar Spanje, hè? Het volle plaatje is een verzoekje nog. Die is blijven liggen. Die is speciaal voor de orenbijter. En 1, 2, 3, hij weet wel van wie. Ik blijf altijd aan je denken. Nou, ik hoop dat je altijd aan blijft denken. Heb ik speciaal een plaatje voor je opgezocht. Daar komt die van Danny Christian. Moet maar eens goed luisteren, allemaal. Ik vraag me af mijn lieve schat, waarom moest jij zo zijn? Waarom ging ons voor voorbij? Het doet me zoveel pijn, het zou nooit meer als vroeger zijn. Mijn allereerste grote liefde nooit meer vergeten kan. Ja, oma, mooi hè? Dat ben jij steeds voor mij gebleven. Elke nacht droom ik daar nog van. Mijn allereerste grote zoveel tederheid. Dat is voorgoed, verleden tijd. Een allereerste grote liefde. oma, dat denk ik mijn eerste, alle, oh nee, mijn allereerste grote liefde. Voor is speciaal uh, voordat de mannetje daar in zoekt met de kale koppie. Hij weet wel wie ik bedoel. Hè? Op dat eiland in de, in de zon. Nou, eh, hier komt die eentje. dat voor jou en mij gelukkig ook. Oh, dat eiland in de zon. Zou je wensen dat je er voor altijd blijven kon? Het gebeurde op het strand en alles was oké. Je ogen waren net als parels in de zee. Jij keek, ik wist meteen Jij bent voor mij alleen maar dat eiland in de zon wil ik terug voor jou alleen. Oh, dat eiland in de zon was het dat voor jou en mij geluk begon. Oh, dat eiland in de zon zou je wensen dat je er voor altijd blijven kon. En waren wij gelukkig met elkaar. Maar het afscheid kwam, het deed me pijn, want jij bleef daar. Ik weet nog goed hoe het begon, naar dat eiland in de zon. Kom ik weer bij jou en zeg je dat mijn liefde overwoont. Oh, dat eiland in de zon dat voor jou en mij geluk begon. Op oh, dat eiland in de zon zou je wensen dat je er voor altijd blijven kon. Expo jovem ainda, não? Het was tenminste een goede instrumentale. Een volgende plaatje, die draai ik speciaal voor mijn twee kleindochters, Samara en Diandra. En die plaat is altijd nog heel gek, maar die staat zelfs heel hoog in de Nederlandse top uh, eh, 20, hè? Dan komt die aan, eh, Samara. is voor de boze wolf? Wie is er bang? Wie bang voor de boze wolf? Wie is er bang? Wie is de man voor de Oosterwolf? Wie is de man? Wie is de man? Wie is de wolf? Wie is de, wie is de, wie is de, wie is de, wie is de, wie is de man? Roodkapje, roodkapje, roodkapje, waar ga je heen? een vreemde en het goed op je schoen. Geen domme dingen doen. Roodkapje, ja. Roodkapje, ja. Roodkapje, waar ga je heen? trap niet in de voet. Nee, nee. Niet spelen met de lift, in grootmoeders flat. Er is pas iemand geplet. kapje, ja. kapje, ja. kapje, waar ga je heen? Kapje, Oh, zo'n mooie plaat. En dan nog een top 20 ook. Nou, uh, de volgende plaatje is eentje van Gerrit Uitenberg. Hoor, en speelt een orgel. Going Die is van Oscara bedoel ja, je? Ja, nummer 11. Nummer 11. Ja. Goed, ik druk nummer 11 in. Ja, is goed. En dan krijgen we dit. flinke knul. Maar dit ging met de ver, 40 graden onder nul. Had ik maar geluisterd wat mijn moeder altijd zei, doe iets, niks aan. En is elke keer hetzelfde, doe is niks aan, het is toch zo gedaan. En piepapa, hoe is die blauw van de kou? Een piepapa, de groep is te nauw. Een piepapa, er dus zit een scherm in mijn mouw mijn hond die is trouw. En het beste zie je nou. Een piepapau, het is een fijne vrouw. Een piepapau en het vlees is verrouw. Een piepapau, ben je van de wouw? Of zit je in de touw? Een piepapau, we gaan naar huis en gauw. Een piepapau, papapau. ashes je vaak een ander? Nee, je nam het niet zo nauw. Doe wat je wilt, maar kom nooit meer bij mij. De liefde is voor jou voorgoed voorbij. Nick Mexico, I zitten en ik sta totaal perplex. Hey, jij bent de kaart. Naast jou komt wat vrij, dus ik blijf niet langer staan. Snel pak ik een stoel en stoot nog ergens tegenaan. Waar blijft toch die over, want jij lief naar Wil jij wat van me drinken en ik schuif weten, wat ga jij dit weekend doen? Laten we gaan stappen, want ik heb nog wel wat doen. Ik weet ook nog een beentje, dat speelt hier om de hoek. Ga nou met me mee en we raken lekker zoek. Rudy Krosman, nu luistert naar de radio van Baren kunt bellen 021 54 203 57. We draaien tot 12 uur en dan is het de laatste keer. Hier komt Klaas Wonderlich met Tico Tico. want waar is dan het eind? Ik ben gewoon tevreden dat jij mijn meisje bent. Als stort de wereld in elkaar en zijn we dan in groot gevaar. Als jij maar van me houdt. Al heb ik alleen een oude fiets, als die gejat wordt heb ik niets. Als jij maar van me houdt ik nooit een goede baan, is het om zo goed misgegaan. Dan alles aan me koud. Al moet ik wonen in een tent en al verdien ik haast geen cent. Als jij maar van me houdt. Er is nog veel ellende, dat zie je op tv. Niet overal is vrijheid, dat is toch niet oké de supermachten willen de wereldheerschappij. Maar ik heb van jou genoeg schat, met jou ben ik nog blij. Al stort de wereld in elkaar en zijn we dan in groot gevaar. Als jij maar van me houdt. Al heb ik alleen een oude fiets, als die gejat wordt heb ik niets. Als jij maar van me Krijg ik nooit een goede baan, is het op school goed misgegaan? Dat alles laat me dat. Al moet ik wonen in een tent en al verdien ik daar geen cent. Als jij Vandaag klinkt je stem oprecht. Je bent mijn vriendin, je zegt. Je loopt voor me door een hel. Want eerlijkheid is wet. Morgen moet je er vandoor. Net als ik je nooit Blijf dan blind en doof. Je hebt het druk gehad. Ik vraag me af wie jij wel bent. Ik word dan even stil. En denk hoe kan dat nou? die elke dag verleidelijk zijn. Maar ik bezit toch alles, het mooiste van de wereld, als ik jou dicht bij me heb. Want jij geeft mij het gevoel waar ik met liefde bedoel bij jou te zijn. Maak mijn leven fijn als we samen. Maar achteraf blijkt er niks aan. Een doodgewone marionet, die moet gewoon op naar het toilet. En trekt die door na elke keer, dan speelt hij weer de mooie meneer. Ergens steekt nergens iets achter, ergens stelt niemand iets voor. De Waar waarheid weet die ligt? en die zwijgt, die ligt zichzelf vol. Ergens steekt nergens iets achter, alles blijkt anders te zijn. Wat je leest in de krant en je denkt dan naar de hand. is het waarheid of is het schijn? Een vent in de politiek, die stelt niks voor, die is komiek blijft een zus, hij blijft een zo. Maar zijn geschreeuw is enkel zo. Daar staat een man in uniform. Met een gezag, dat is enorm. Maar kleedt zo'n vent zich s'avonds uit. Stelt hij niks voor, geen moer, geen fluit. Ergens, ik nergens iets achter Ergens stelt niemand iets voor. Louter lucht die vervliegt, wie de waarheid spreekt, die licht En wie zwijgt, die liegt zichzelf voor. Ergens steekt nergens iets achter. Alles blijkt anders te zijn. Wat je leest in de krant en dan denk je naar de Is het waarheid of is het schijn? al lang na middernacht. Op zoek naar klanten langs de gracht. Ze noemt haar prijs en stapt voorin. Hij is al grijs, hij trapt erin. Het is een kerel als een boom. Zij rijdt alleen met een condoom. Maar toen puntje bij paaltje kwam, bleek zij geen vrouw, maar was ze man. Ergens steekt nergens iets achter. Ergens stelt niemand iets voor. Louter lucht die vervliegt, wie de waarheid spreekt, die ligt. En wie zwijgt, die ligt zichzelf voor. Ergens steekt nergens iets achter. Alles lijkt anders te zijn. Wat je leest in de krant en je denkt dan naar de hand. Is het waarheid of is het schijn? Wat je leest in de krant, maar dan denk je de hand, is het waarheid of is het vergeten kon hij niet. Dan worden hij de woorden die ze zei. Al doet de pijn, het is voor goed voorbij. Een leven lang hield hij van haar. Stond op het einde dat hij wanten bleef. Een leven lang hield hij van haar. Zijn leven lang, alweer. Antonio, hij heeft op mij gewacht. Ik breng dan uit Holland al mijn liefde voor hem mee. En ga met hem dansen heel de nacht. vakantie gaat ook weer voorbij. En herinner gaan. Dat ik je hier toen uit mijn huis liet gaan. Ik ben alleen maar toch niet vrij. Ik heb spijt, was jij nog maar bij mij. Ik heb nog nachten lang die dromen, waarin je even droom herken. Ik hoor je stem, het duurt maar even. Ze fluistert zachtjes steeds mijn naam. Toch moet ik zonder jou nog leven. Slechts in mijn droom zul jij bestaan. golden blonde vriendschap liefde wordt voor jou en mij. Komt wat ik altijd wou, zo heel dichtbij. Ik heb zo vaak verlangd naar het moment dat ook jij in mijn ogen de liefde herkent lang als ik je ken, ben ik jouw vriend. Op al jouw wensen heb ik jou bediend. Maar wat mij steeds nog wel die ik voelen zou als ik jou ooit had gekust. Jij gaat me vaak voorbij. Nou luister, dit was naar nou mijn laatste plaatje en ineens overniek het van me weer over. En ik wens jullie nog een hele prettige avond. Ik zeg eh, niet zeggen tot horens. Misschien nog wel een keertje tot horens, maar uh, een keer s'nachts een keer kan ik hier s'nachts draaien wel. <laughs> en, en, eh, en dan draai je alleen Duitse en echte goede muziek dan. en schaaf, uh, het Hollands maar een keer af. Nou, zelfs bedankt. En eh, ik zou zeggen, nog veel luisterplezier. Voor jou en mij is die onzin. moment, dan heb jij